say Ja, we zijn zeker bereid om haar te geloven natuurlijk. Dusty Springfield met zo'n lied als dit win je. Het vertrouwen natuurlijk. You don't have to say you love me. Zo. Aan het begin van de nieuwe aflevering van de zondagmorgen van ZVL. Welkom. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Ik ga zo je oren verwennen. Och. Dus blijf lekker luisteren naar de mooie muziek. En een paar interessante onderwerpen tot 12 uur deze ochtend. En de romantiek spat er ook weer vanaf bij deze van Rita Coolidge. We're all alone. Goedemorgen. Outside the rain begins and it may never end. So cry no more on the shore. 2 so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, baby. Put your arms around me. Set my world on fire. There ain't never gonna be nobody like you, baby. Honey, that's no lie. Hey, Motown lover. wat hem betreft mag je het nog een keertje proberen. Do It To Me One More Time, Lionel Richie hier bij ZVL. En een super romantisch nummer van Rita Coolidge, We're All Alone. <laughs> Nou, hmm. en dat op de zondagmorgen. Straks over een eh, kwartiertje of zo gaan we praten met Sophie Kluivers. Zij is hoofdredacteur van Speel. Nederland heeft eindelijk weer een nieuw... Eh, nieuwsmedium dat gemaakt is voor jongeren spil. En is net eh, gelanceerd. En eh, Dick van Gooswillige, onze collega, gaat er straks mee praten. En die praat je dus bij over een nieuw medium voor eh, jongeren. Zodat ze weer een beetje fatsoenlijk nieuws tot zich krijgen.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 zou dat grijze het grijze verleden zou je kunnen zeggen. Hurricane Smith and Don't Let It Die. En daarvoor The Fortunes and Here It Comes Again. Eh, morgen, oh, dat is echt leuk jongens en meiden. Eh, morgen begint de zomer van ZVL. De eh, programmering helemaal in het eh, ja, zonnetje zou je kunnen zeggen. In het kader van de zomer. De zomervakantie. Geweldig. wil je meer informatie over de zomer van ZVL? We hebben daar alles over geschreven op onze website. Kijk bij agenda. Bij omroepzvl.nl. Daar zie je het staan. En dan kun je zien wat je bij ZVL de komende weken kunt beleven. Dus ga daar naartoe omroepzvl.nl en ga naar agenda en zie daar de zomer van ZVL. Omroep ZVL. De doffe klappen hoorde je van Phil Collins in The Air Tonight. Ik hoop niet dat de koffie over het randje ging naar doffe klappen. Wel lekker natuurlijk. En Brian Adams met Please Forgive Me. Dus als de koffie er overheen gegaan is, het spijt me, vergeef me. Tijd voor ons eerste onderwerp trouwens in de show. We gaan eh, weer iets moois, iets actueels behandelen. Hier is eh, voor de eerste keer in de show trouwens mijn nieuwe collega Dick van Gooswilligen. Spil, het nieuwe nieuwsplatform voor jongeren is een feit. Het platform bedoeld voor 18 tot 25-jarigen van generatie Z wil de zogenaamde nieuwsarmoede onder jongeren bestrijden. Spil richt zich volledig op video's en podcasts voor deze doelgroep. En het platform is inmiddels te vinden op TikTok, Instagram en YouTube en hebben ook een eigen podcast. Sophie Kluivers, zij is hoofdredacteur van Spil en zij is onze gast. Gefeliciteerd met de geboorte van Spil, eh, Sophie. Dankjewel. wel. ja, het voelt ook een beetje als een baby, moet ik zeggen. Ja, echt? <laughs> ja. Nou, het, nieuwsmedium voor Gen Z'ers, dat werd natuurlijk een keertje tijd, hè? Eh, zeker, dat werd absoluut tijd. Kijk, je hebt natuurlijk wel NOS Stories eh, en er zijn hier en daar wat initiatieven die ook, eh, ja, waarvan sommige ook weer verdwijnen. Ehm, maar zoals je net al zei, maar een klein deel van de jongeren voelt zich vertegenwoordigd door de media. We hebben dat onderzocht. Maar 36% zegt ja, ik herken me in, in wat, ik, wat ik in het nieuws zie. Ehm, vaak worden er toch andere keuzes gemaakt die niet passen bij de belevingswereld van jongeren. En eh, dat eh, gaan wij anders doen. Maar wat maakt jullie dan anders? Nou, een paar dingen. Eh, we, we, hebben sowieso de jongste nieuwsredactie van Nederland. Onze journalisten zijn allemaal tussen de 23 en 25 jaar. Ehm, wat wij, wij zien journalistiek eh, niet als eh, het eenrichtingsverkeer, het zenden van informatie. Dit is wat jij moet weten. Daar zitten jongeren niet op te wachten. Ze willen ook inspraak hebben. Dus wij bouwen een community. Eh, onze, onze doelgroep, onze kijkers kunnen met ons mee bepalen wat, wat, ja, waar wij aandacht aan gaan besteden, waar wij video's over gaan maken. Dus ze hebben echt inspraak. Ehm, we zijn heel erg ja, dus geïnteresseerd in wat leeft er allemaal in hun belevingswereld. Wat zien zij als nieuws? Want eh, het nieuws draait vaak heel erg om politiek, economie, eh, de, de, de, laatste actualiteit. Maar jongeren zien dat veel breder. Die vinden ook de nieuwste trends, eh, een nieuwe serie. Dat is voor hun allemaal nieuws. Ehm, en dus we behandelen dat hele brede palet van wat er langskomt. Uit jullie eigen onderzoek blijkt inderdaad dat 61% van de jongeren zich zorgen maakt over nepnieuws. En dat is dan nieuws wat overal uh, voorbij komt. Hoe ga je nou eh, waarborgen dat het platform wat jullie nu op dit moment bestieren, dat die informatie wel betrouwbaar is of als betrouwbaar wordt gezien? Nou, allereerst zijn wij gewoon een, een, journalistiek bedrijf. En journalistiek is in mijn ogen een ambacht. Dus in dat, wat dat betreft doen we niet heel veel anders dan andere journalistieke bedrijven. Eh, dus wij checken ook gewoon het nieuws. Eh, we doen aan hoor en wederhoor. We hebben een redactiestatuut. Dus we zijn gewoon een journalistieke organisatie. Eh, maar dan heb je nog een stap hè, in het vertrouwen winnen van, ehm, van je doelgroep. Ehm, dus wat wij anders doen dan heel veel andere nieuwsmedia is dat wij heel transparant zijn. Ehm, we nemen eh, de jongeren echt mee in, in onze overwegingen, maar ook onze twijfels. We benoemen soms, weet je, wij zien het door een bepaalde bril. Misschien zie jij het anders. Eh, reageer dan ook vooral. Ehm, dus op die manier, door heel transparant te zijn, willen we dat vertrouwen winnen. Want uit onderzoek blijkt ook wel dat het vertrouwen in, in, in de journalistiek, in het nieuws daalt, in de nieuwsmedia. Ehm, en en dat, ja, je moet er iets voor doen. Je moet ervoor werken om dat vertrouwen terug te winnen. Je moet niet denken dat ze automatisch naar je toe komen en denken, yes, ehm, jij bent vertrouwen. En, en wat voor onderwerpen brengen jullie dan om dat vertrouwen in ieder geval terug te laten komen? Nou, de onderwerpen die wij kiezen zijn vooral heel relevant voor jongeren. Dat kan heel breed zijn. Het kan wat heel erg in hun belevingswereld eh, zit. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over onderwijs, eh, kamertekort, uh, eh, huisvesting, stages, je, wat hen direct raakt, wat ze in het dagelijks leven vaak zien. Maar het gaat ook over de grote wereldproblematiek. Alleen proberen we dat toegankelijker te maken. En een andere invalshoek. Een andere invalshoek of erbij te vertellen waarom is dit ook voor jou belangrijk om te weten. Wie wil je graag een keer in de uitzending of voor de camera of op TikTok of Instagram hebben? Welke, nou ja, BNR of wereldburger? BN'er <laughs> of... Oh, daar vraag je me wat. Eh, Roxy Dekker, eh, eh, die, die, is heel groot onder onze doelgroep. Als mensen nu enthousiast zijn geraakt over Spil, waar kunnen ze jullie vinden? Hoe kunnen we jullie gaan volgen? Noem het even. Ehm, ja, wij zijn op alle socials te vinden met een nieuws onder de handle Spil Nieuws. Nieuws op zijn Engels. En we hebben ook een website, en dat is heel erg, maar die is net live. Dus ik moet het wel even opzoeken, zodat ik het goed zeg. Speelnieuws.com. Nou, precies. Sofie Kluivers, hartstikke dank voor dit eh, gesprek. En nou, we blijven jullie met heel veel belangstelling volgen. En nogmaals, een vreugdespontje maken. Hoera, er is weer een nieuw medium in Nederland.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 is holding and kissing and squeezing and loving. Yeah, just do it. And after you do, you little star that won't get you into his heart. So if you're thinking of heartbreak, true love is all you gotta do is hold him and kiss him and squeeze him and love him, yeah.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 Wat een prachtige gouden herinneringen hier weer bij ZVL van eh, Terry Jacks. Nummer uit de 70 jaren. Je hoorde Seasons in the Sun. En we've, eh, nee, niet We've Got Tonight, Het komt dus op tijd aan. Eh, Dusty Springfield met Wishing and Hoping. Over, ja, wat zal ik zeggen, over We've Got Tonight. Nou, vanavond weer een natte avond, geloof ik. Hè? Als ik zo weer voorspellingen zie van vandaag. Het is een vochtige dag vandaag. Wel prettig natuurlijk na een weekje best wel warm weer. Een beetje verkoeling kan geen kwaad. En het is hartstikke goed voor de plantjes. Dus eh, we mogen onze dag wel weer prijzen. Hoewel het dan wel weer vervelend is dat je niet de hele dag eh, lekker kunt gaan eh, wandelen of fietsen zonder nat te worden. Dat is dan wel weer een nadeel. Maar goed, elk voordeel heeft een nadeel en andersom. should we work? got it all. guess we're on. een zendmomentje. Zo op deze zondagmorgen. Spice Girls. Too Much. En Kenny Rogers en Sheena Easton samen in een prachtig duet. We've Got Tonight. Aan het einde van het eerste uur van de show. De zondagmorgen van ZVL. Straks twee uur gaan we iets meer tempo maken. En hebben we een reportage van Jeroen van Gent. Onze razende verslaggever. Want die ging weer zoals gebruikelijk de straat op met zijn blauwe microfoon. En vroeg aan u ja, wat eigenlijk? Nou, dat hoor je dus straks in het tweede uur hier bij ZVL. Dus er is alle reden om lekker te blijven luisteren naar ZVL. Tot besluit van dit uur David Bowie. Een hele kleine hit uit de jaren 70 van hem. Five Years. En daarna nog wat violen om het uur vol te maken. Wat mij betreft tot over een minuut of zes, zeven hier bij ZVL. many mothers sighing. News had just come over. We had five years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. Cried so much his face was wet. Then I knew was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons, and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there, and all the facts.